1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De koers van de euro staat op de hoogste stand in 2,5 jaar. De koers steeg de afgelopen maand met bijna 15 procent... en een euro kost nu meer dan 1,18 dollar. De economie in de eurolanden draait goed... en in de VS is er onrust en onzekerheid over de economie... en het beleid van president Trump. Eind vorig jaar stond de euro nog op 1,03 dollar. Veel economen geloofden toen dat binnen afzienbare tijd een euro en een dollar evenveel waard zouden zijn. Toeristen in Europese landen zitten veel meer op internet op hun smartphone. Sinds vorige maand hoeven mensen daar niet meer extra voor te betalen. Daardoor neemt het datagebruik in het buitenland fors toe. Plattegronden worden minder verkocht omdat mensen vaker Google Maps op hun telefoon gebruiken. En ook kijken ze meer filmpjes en tv via hun telefoon. Een Belgische vrouw die vorige maand werd opgepakt voor de moord op de 82-jarige Rini Ansems uit Maastricht is uitgeleverd aan Nederland. De vrouw van 38 wordt verdacht van betrokkenheid. Het slachtoffer werd in haar buurt oma Rini genoemd. Ze werd in januari doodgestoken in haar huis. Het mes waar dat mee gebeurde lag nog in de garage en leidde naar de Belgische vrouw. Het lek dat gisteravond ontstond bij Shell Pernis heeft te maken met de brand van afgelopen weekend. De fabrieken moesten daarna gespoeld worden om de boel weer op te kunnen starten. Bij die spoelactie ontstond het lek van anderhalve centimeter. Daaruit kwam fluorwaterstof, een gevaarlijk bijtend zuur. De stof is niet buiten het bedrijfsterrein van Shell gekomen en er is geen gevaar voor omwonenden geweest. Duitsland heeft een record aantal inwoners met een immigratieachtergrond. Het aantal steeg vorig jaar met 8,5 procent tot 18,6 miljoen. Dat is ruim een vijfde van de totale bevolking. Niet eerder was de toename zo groot. De groei komt vooral door een stijging van het aantal vluchtelingen.